9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Utrecht lijkt een overwegend linkse coalitie te krijgen. Bij de formatie is na Forum voor Democratie ook de VVD voorlopig afgevallen. Die partij bestuurt nu nog mee. Informateur Bram van Ooyek mikt op een combinatie van in ieder geval GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. Die kunnen het volgens hem vrij makkelijk eens worden. Om een meerderheid te krijgen wil Van Ooyek het CDA er nog bij hebben. Al gaat die partij liever met de VVD in zee. Als het met het CDA niet lukt, mag de VVD weer meepraten... en anders de SP en de Partij voor de Dieren. Het gaat niet goed met Julian Assange, zegt zijn advocaat tegen Nieuwsuur. Na zeven jaar in een afgesloten ruimte zonder medische voorzieningen... heeft Assange geestelijke en lichamelijke hulp nodig. Die hulp moet volgens de advocaat nu prioriteit krijgen. De oprichter van Wikileaks werd vanochtend opgepakt in Londen. Hij zat sinds 2012 in de Ecuadoriaanse ambassade. Zo wilde hij ontkomen aan uitlevering aan de VS. Vandaag werd bekend dat de VS hem beschuldigt van medeplichtigheid aan het hacken van overheidscomputers. Daarvoor kan hij maximaal vijf jaar cel krijgen. Eerder hing hem een aanklacht voor spionage boven het hoofd. Volgens zijn advocaat is er geen bewijs dat Assange de VS schade heeft berokkend. Het Chinese telecombedrijf Huawei mag voorlopig niet betrokken worden... bij de aanleg van het mobiele 5G-netwerk, vindt een Kamermeerderheid. Huawei lag al onder vuur vanwege spionage. En daar komt nu bij dat Chinezen bedrijfsgeheimen hebben gestolen bij ASML. VVD, CDA, D66 en GroenLinks zeggen dat Huawei moet worden geweerd... totdat de risico's duidelijk zijn. De bedrijfsspionage bij ASML was volgens topman Wenning niet het werk van de Chinese overheid, maar van enkele ASML-medewerkers die er zelf rijk van wilden worden. Dat waren niet alleen Chinezen, zegt Wenning. Het weer.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 Ja, ik heb het een keer live gezien. Ik vond het echt heel, een heel goede band. Ja? <laughs> ja. Jelte de Vries is de voorman, de frontman van de band. En hij stuurt mij regelmatig werk op. En dit, ja, ik vind dit ook weer sympathiek. Dus we draaien het altijd. Bijna altijd. Klinkt erg lekker, ja. <laughs> Ehm, nog even over jullie ja, avontuur in Brabant. Mis je de streek hier niet? Ehm, ja, we zijn... Gewetensvraag. <laughs> ja. we zijn heen gegaan om te studeren. Ehm, inmiddels ben ik al klaar. Ja. Eh, jij nog net niet. Danielle nog niet? Nee. Ah. <laughs> en, ehm, laat, je zus, uh, laat je zus je zoon nog maar eh, gewoon een beetje zitten daar in dat ja, Brabantse land. Ja, ik achter. Nee, ik, ja, ik ben wel weer van plan om een beetje terug te komen naar deze kant. Dat dan weer wel. Ja, <laughs> maar ja... Dus. Eh, eh, hoe staat het eh, verder met jou, met de communicatiekant van het verhaal dan? Ja, dat is bijna klaar hoor. Dat ja. ja. Een oor Sorry? Is het op een oor nagevuld? Jawel. Ja, dat is echt het laatste stukje. Oké, oké. Okay. Ehm, aarden jullie wel een beetje daar in Brabant? Of, ja, we, vijf jaar of zo wonen we daar nu. En het is natuurlijk, je ontmoet daar mensen, je vrienden en eh, je stamkroeg en al dat soort dingen. Dus dat uitstapje wat jullie vorig jaar bij eh, de Rob Akda wordt, dat was al dat jullie daar al in Brabant al actief waren. Ja, dat klopt. Ja, dat was eigenlijk ook, uh, Rob Akda wordt was ook de eerste keer dat we in Haarlem eigenlijk speelden. Dat oh. was wel een beetje gek. <laughs> ja. Dan kom je helemaal uit Brabant naar je eigen, je eigen streek. En dan, moet, en dan moet je dus in een popzaal waar je eigenlijk, ja... Het is een beetje zo, eh, eh, als je hier uit de streek komt, eh, de achtertuin zo'n beetje. En dan moet je weer terug naar Brabant. Is dat niet een beetje raar geweest die avond dan? <laughs> Ja, we voelden ons ook wel een beetje neppe, neppe Haarlemmers of zo. Iedereen wat, die, die meedeed met Rob Acta Award zijn echt gewoon Haarlemmers. Maar wij zijn dat op zich ook wel, maar ehm, <laughs> niet helemaal. Nee, oké, <laughs> nou goed, het maakt niet uit. Maar hebben jullie ook een verleden hier in Haarlem zitten? Volgens mij jij wel, Madelon, bij In Holland geloof ik, toch? Oh ja, daar heb ik ooit eh, ehm, een, jaartje oh bij de consortium daar heb ik gezeten. Maar dat, ja, dat beviel me niet. Dus toen dacht ik, ik ga naar Tilburg. <laughs> Lekker eigenwijs. Ja, daar houden we wel van. Dus, dus, eh, dus eh, uiteindelijk daar gewoon... ja joh, leuk ja. in Holland. Maar ga toch ergens anders proberen. Mij, nee? Dus, nee. heb jij altijd, want jij doet communicatie, maar hoe zit het dan met jou en muziek? Is dat altijd toch een twee-eenheid eh, geweest? Dat, ja, dat kan prima naast elkaar bestaan. Ja. Dus eh, ja, ik ben veel tijd kwijt aan muziek, maar ook natuurlijk studie en eh, en de normale dingen in het leven. <laughs> Oké. Eh, we gaan straks jullie natuurlijk nog, uh, nog eh, terug horen met een paar nummers. Dus dat, dat gaan we dan straks. Denk zo rond half tien. We gaan eerst nog even wat nummers draaien. Deze dame, die is hier ook geweest.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 We hebben Aspire, hadden we een tijdje terug. En nu komt deze voorbij. Daarvoor Lizzie V met Little Big Secret. dat gaat over dat iedereen wel eens een geheim heeft maar dat hij eh, dat daar liever niet over kan eh, en wil hebben. Maar dat dat geheimpje dan op een gegeven moment zo in de weg gaat zitten... dat je er op een gegeven moment wel over moet praten. En dat eh, is een beetje de strekking van dat verhaal. Goed, dan hebben wij nog de band die vorige week is geweest... en die een verpletterende indruk heeft achtergelaten bij ons. dat is Moorpark en Love Changes. the sound of your voice. Yes, it trembles through, it trembles through. people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel I got you some slack. But I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth I'm so over. Nou, ze heeft in, eh, de, ieder geval de laatste weken bij ons eh, bij eh, ZFM Zandvoort behoorlijk wat aandacht gekregen. Deze Wendy Moore, ze komt hier uit het dorp. En zo over Fake Friends, dat is het nummer wat, wat hier gedraaid wordt. allereerst was de primeur voor Rob Harms en AJ Vos op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5. En daarna was het de beurt aan mij. En vervolgens ging ook Goedemorgen Zandvoort er wat eh, meedoen. En nu zit hij zowaar alweer voor de tweede keer in Alternative FM. Daarvoor Love Changes van Moorpark. We gaan er nog eentje doen. En dan ga ik de dames weer vriendelijk verzoeken... om ze dan weer aan de andere kant uh, mogen gaan zitten. Dus dat gaat zo dadelijk gebeuren. Maar eerst... Een van de mensen die eh, de Piers Songwriters Guild eh, helpt vorm te geven in de buurt van Volendam. Want dat eh, is ook een soort gilde van songwriters. Roy de Smet hij heeft ook een nieuw nummer uitgebracht.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 A set of En in Volendam eh, ja, eh, plukken ze gewoon eh, de muzikale talenten uit de bomen lijkt het wel. Of uit het water halen ze soms wel eens. Maar goed, we kennen natuurlijk uit de jaren 60 de paling sound. Maar dat mag je dit toch zeker niet noemen. Dat zou ik het heel erg tekort doen. Roy de Smet hoorden we met Golden Honey Mirrors. Het is weer tijd voor de twee dames ehm, Bruinhof. Want zo heten ze van achteren. Eh, Madelon en Danielle zijn eh, vanavond eh, te gast. Leuna heet, heet het... Ah, het is geen project hè, meer inmiddels. Nee. Het is een band, duo. Wat is een, het? Een, nou, band, nou, een act. Een act. Een act. <laughs> Ehm, en we hebben het al gehad. Het, het elektronische, dreamy-achtige en indie-invloeden zitten erin. Maar dat horen we natuurlijk nu uh, niet helemaal eh, terug, want het is nu eh, akoestisch. En de kunst van akoestisch is... het liedje moet dan ook overeind blijven als hij ook akoestisch gespeeld worden. Nou, en dat doet het wel. Eh, de twee nummers die we nu mogen gaan beluisteren, welke zijn dat? eerst is het I Never Wanna See You Again. En dan? City Stars Align toch? En dan Stars Align, ja, daar gaan we mee eindigen. <laughs> ja, oké. Yes. Oké, okay, Joep. Watch your back or I'll stop a knife in it, a knife in it, a knife in it, a knife in it, a knife. Cause you told me, you told me, you told me, you told me, you told me, you told me. Oh, you told me, you told me, you told me, you told me, you told me, you loved me. Be better if you never. A better you made me, you made me, you made me a promise, you made me. Eh, nummer iets met messen hoor ik eh, erin. Ja, ja, ja. het een, is... beetje, een beetje een gemeen nummer. Het is een gemeen nummer, ja. Maar het is ook wel zo'n beetje een gemeene jongen. Dus. <laughs> Wat is het dan toch heerlijk als je dan op een gegeven moment een eh, liedje erover kan schrijven... en dat je daar een beetje dan alles erin kwijt kan raken, ja. denk ik. Ja, Want muziek is in dat opzicht dan een, ineens een uitlaatklep uh, geworden. Zijn het ook nummers die jullie persoonlijk ook mee hebben gemaakt of niet? Ja, ik vind het altijd wel belangrijk dat gewoon je eigen verhaal erin. In onze teksten zitten wel echt gewoon onze eigen verhaal ook wel in. Ja? Dus dat vind ik ook wel heel belangrijk dat het gewoon ja, uit jezelf komt. Dus het, ja, het gaat eigenlijk altijd wel ergens over of zo. Dat zal denk ik ook met het laatste nummer van vanavond het geval zijn. Stars Align. Yes. natuurlijk totaal anders als we hem eh, gewoon eh, draaien van eh, de, het wat, wat jullie geproduceerd hebben. Mhm. Dan is hij met, heel zwaar met ook nog een keyboard en een synthesizer erbij. Dus, of is het een synthesizer? Ja, het zijn allemaal verschillende sounds nog erbij ah, zitten er ja. Oh, Goed, dank jullie wel. en, het was aangenaam om dit te horen. En uiteraard als de EP er is, dan gaan we hem natuurlijk ook hier draaien dat eh, zit helemaal goed. <laughs> Ehm, dat waren ze. Eh, nu weer tijd eh, voor muziek van onze eigen toverdoos Marvin Day. En dat nummer dat heet Solid. stray als er eh, muzikanten in eh, de studio zijn... Eh, dan deel je natuurlijk ook het een en ander. En dit deel ik graag, want het heet Cut Skills. Wie zit daarachter? Nou, het draait hoofdzakelijk om Wies de Louise. En zij heeft onlangs samen met eh, de Rotterdamse Cosmic Carnival... Eh, de theatertournee van Fleetwood Mac meegedaan. Dus dat eh, zegt al genoeg. En zo kom je dan van het een op het ander. En dan kom je ineens uit bij bijvoorbeeld deze muziek. En vorige week hadden we nog Bandits. Maar dit is versus Dead Man's Mouth is de nieuwe single van uh, Catskills. En eh, ik denk dat we de komende tijd wat meer van deze band eh, gaan horen. Nu, Streetwise muziek van Benjamin Fro en Jaskelis. inside. Already too busy trying to be who I am. Understand, I can't really understand how you trying to understand how I be what I am. So I reason again. Trying to re understand. Subject, object, I inspect. Hierarchies they try to protect. If the subject of my study is the object, shit gets muddy long as people project themselves into objects. So I object to this whole structure. Haven't found God yet, but it's his or her image I'm trying to reflect. I'm right to the left. With the insight, I might readdress. All I know is that I need light for the darkness. That I only live life if I die death. And I know that it might be hard to digest. I'm in my zone, in the rhizome. I respect multiplicities can be incorrect, and we are all free Everybody to connect. I know just trying to get by. Every from close by my face. Take a long look and then tell me my race. Tell me my place. Tell me I'm this or I'm that. Tell me I'm white or I'm black. Tell me I'm Jewish, but I don't get confused with all of that talk, cause I know that's bullshit. My skin is white, but my fro is tight. I'm not Jewish, black or white, cause that's stupid. I don't wanna reproduce it. I just wanna do this. Give you this music. When you ask somebody what their race is, realize that's racist. Realize that there are no races. That's just some idea we were raised with to distract us from the right races we facing. Trying to get away, so we racing the eye. Trying to be fly, but I ain't picking no side. Say I'm replacing my race with a vibe, taking my life for a ride. I don't need pride, no. But I take a lot of self love on the side. Everybody I know just trying to get by. Everybody I know just trying to get by. Everybody get your money and your mind right. Everybody get your money story to tell. Started way back when I wasn't able to tell a little, but I didn't know I didn't believe in himself. Started seeing himself based on the truth of the other, defending my own with a stutter. Looking for a reason for breathing, escaping the gaze that was shaping my being. Hoping and wishing to one day wake up without all of the fucks. I ain't got no fucks to give. I really need my fucks to live. The rest of my story. Everybody get your money. super boy. da Fine boy, papi damelo. You could be my all for me. You. I no lie, I don't so you. I just want your lovey, love you. I'm gonna fight for your love like Mandela. Ooh, be cool, be cool. We could be stronger together. Baby, give me the ginger. I'ma give you the love pay to. Baby, I do way too. I do way too. I do way too. For your love, oh, make we activate too. Activate too. Activate too. Activate too. activator, activator, activator. Zij heet Jaskelis en het nummer dat heet Activate. Daarvoor Benjamin Froll en Both Sides. En als laatste eh, gaan we nog twee nummers van uh, Zandvoortse ingezetenen draaien. En eh, de eerste die je gaat horen, dat is Bas Romein.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 dit. Mooi, hè? Ik kan het al wel waarderen, ja. Ja, het komt gewoon uit Zandvoort. Bas Romein is dit. Met eh, Wandering heet het eh, nummer. Uh, Bas staat er gepland ergens in juni, in het eerste weekend. En we zaten net al een beetje de bekvechten. Want ja, jij als techneut moet nog iets gaan doen voor culinair antwoord, heb ik Precies. begrepen. Dus ik denk dan is het niet zo heel erg handig om die donderdag dan een live artiest te zetten. Nou, dat, dat zit er niet in, want dat is 6 juni. En dan zit er, naar mijn medeweten, geen... Eh, en, en, de 13e, dat is, is dus voorlopig eh, eh, gepland de heer We zitten gewoon tot de 13e. Ja, ja, tot en met de 13e. Mooi. Die 13e is nog onder voorbaat. Dan komt Ruud Houweling voorbij. Dus, maar culinair is dus 28, 29, 30. Weet je het zeker? Ik weet het eigenlijk niet zeker, ja. <laughs> we gaan er niet over eh, twisten. Eh, het enige wat... Eh, want ja, volgende week hebben we voor het eerst sinds lange tijd helemaal geen live muziek. Maar dat heeft te maken met de ophanden zijnde finale van de Rob Agda wordt. Want die is volgende week al. Ja, die is volgende week vrijdag. Ja. Oh, weer een drukke dag voor mij. Ja, ja, ja. ja. Eh, maar dan zenden wij altijd de compilatie, van, eh, de compilatie uit eh, van alle geplaatste deelnemers in die ronde. Dus dat Iedereen die het gered heeft tot de finale. Ja, precies. Die, gaat, die ga je volgende week horen. Goed, eh, het was mij een waar genoegen. En dan zeggen wij altijd in koor tot, volgende week. Inderdaad, want volgende week is er weer een alternatieve film.